11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Champions League. In Madrid versloegen de Amsterdammers in een vol Bernabeu-stadion Real Madrid met 4-1. Bij rust stond Ajax met 2-0 voor door doelpunten van Ziyech en Neres. In de tweede helft kwam Ajax zelfs op 3-0 door een goal van Tadic. Daarna deed Real iets terug via Asensio... maar twee minuten later gooide Schöne met een vrije trappenduel op slot. De heenwedstrijd in Amsterdam was geëindigd in een 2-1 overwinning voor Real Madrid. Het merendeel van de werkgevers huurt ZZP'ers in die niet voldoen aan de eisen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. In totaal zijn 104 bedrijven uit verschillende branches en sectoren bezocht. Bij 59 was er iets mis. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een gezagsverhouding tussen de ZZP'er en de opdrachtgever... of verrichten ZZP'ers dezelfde werkzaamheden op dezelfde wijze als werknemers. Dat kan duiden op verkapt dienstverband. Bij twaalf bedrijven is er misschien sprake van kwade opzet. De Belastingdienst doet daar vervolgonderzoek naar. Vlaggetjesdag op Urk gaat dit jaar niet door. De vissers hebben geen zin in het traditionele begin van het visseizoen... vanwege het verbod op pulsvissen door de Europese Unie en de naderende brexit. Vlaggetjesdag op Urk trekt altijd duizenden mensen. Het traditionele begin van het visseizoen stond gepland voor 1 juni. En de provincie Friesland werkt samen met Microsoft aan een Friese spellingscontrole in programma's zoals Word en Outlook. De Friese Academie levert daarvoor een woordenlijst van in totaal 290.000 Friese woorden. Wie nu een fout maakt in het Fries krijgt een Nederlands alternatief. Eerder verschenen er al online een Friese woordenlijst en andere digitale hulpmiddelen voor het schrijven in het Fries. En dan het weer. Vannacht valt er een beetje regen bij minima rond 7 graden.